Mariel Hageman met het NOS Journaal. Italië heeft afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen gered. Ook zijn er 330 mensen opgepakt die worden verdacht van mensenhandel. Italië begon een jaar geleden met de reddingsoperatie... na twee scheepsrampen met bootvluchtelingen voor de kust van het eiland Lampedusa. Vooral uit Syrië en Eritrea proberen vluchtelingen via Italië de Europese Unie te bereiken. De extreemrechtspartij Lega Nord heeft vandaag opgeroepen tot een protest. Minister Kamp spreekt tegen dat de Tweede Kamer nooit is geïnformeerd over de reden dat de kernreactor in Petten vorig jaar is stilgelegd. Vanochtend schreef de Volksrand dat de kernfysische dienst vorig jaar heeft moeten ingrijpen wegens incidenten met de veiligheid. Dat was de reden voor het stilleggen van de kernreactor. Kamp laat weten dat de Kamer hierover in juni wel degelijk is geïnformeerd. De exploitant van Petten zegt in een verklaring dat het de reactor vorig jaar zeven maanden zelf uit bedrijf heeft genomen voor een technische inventarisatie. De Britse premier Cameron wil dat de EU-landen 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen ebola in West-Afrika. In een brief aan EU-voorzitter Van Rompuy schrijft hij dat er snel moet worden gehandeld om het dodelijke virus in te dammen en te verslaan. Als dat niet gebeurt leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van de regio. Een Haagse Syriëganger die wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie mag zijn proces in vrijheid afwachten. De 21-jarige Jordi Dié is onder strenge voorwaarden vrijgelaten, zegt het Openbaar Ministerie. Dié zou een terreurtraining hebben gevolgd in Syrië en hij maakt volgens justitie deel uit van een groep ronselaars en jihadstrijders van wie er zes vastzitten. Volgens de rechtbank is er weinig kans op herhaling. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is een graad of 20 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw geregeld zon, in het noorden en westen bewolkt en, het valt, en er valt wat regen.